Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. De Britse complotdenker David Icke mag niet naar Nederland komen om te spreken op een demonstratie. In een brief van de IND namens het kabinet staat dat zijn komst tot veel spanningen en onrust zou kunnen leiden... en dat hij ook zelf gevaar loopt. Hij is de komende twee jaar niet welkom in het hele Schengengebied. Icke zegt in een reactie dat hij wordt verbannen door het Nederlandse fascistische regime. De Duitse bondskanselier Scholz is aangekomen in Peking. Hij werd meteen ontvangen door president Xi. Vanwege de strenge coronaregels in China gaat Scholz vanavond alweer weg. Hij wil moeilijke thema's bespreken, zoals Taiwan, de mensenrechten en de oorlog in Oekraïne... en tegelijkertijd de handelsrelatie met China veiligstellen. In Oekraïne zitten 4,5 miljoen mensen zonder stroom als gevolg van Russische aanvallen. Dat zei president Zelensky in zijn dagelijkse videotoespraak. Het gaat om ongeveer 10 regio's, waaronder Kiev. Sinds de explosie op de Krimbrug vorige maand voert Rusland veel luchtaanvallen uit, vooral op elektriciteitscentrales. Zelensky spreekt van energieterrorisme. Elon Musk heeft in een mail aan het personeel van Twitter bevestigd dat er massaal medewerkers worden ontslagen. Gisteren lekte al uit dat de helft van de 7500 medewerkers weg moet. Vandaag wordt bekend om wie het gaat. Musk heeft Twitter voor 44 miljard dollar overgenomen en wil het bedrijf nu winstgevend maken. Feyenoord heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. De Rotterdammers wonnen gisteravond in de Kuip met 1-0 van Lazio. PSV won in Noorwegen met 2-1 van Boede Glimt en eindigt in zijn groep als tweede, waarmee de Eindhovenaren naar de tussenronde gaan. In de Conference League is AZ groepswinnaar geworden dankzij een 2-1 overwinning op Dnipro. Het weer. In het noordoosten regent het nog, minima rond de 10 graden. Overdag verspreidt over het land nog een enkele bui, maar ook geregeld zon en het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 changes beyond my dreams Everybody wants me to sing There've been changes beyond my grasp Things I'm sinking in blijven naast jou Ik heb niets liever, mijn darling Liever spend ik met jou de morning Maar het eind van de maand is calling Mijn phone Liefst zou ik jou bellen Maar zit kwap te tellen gaan met jou drukt op dat ik anders doe Dat is omdat ik ook anders ben Ik kan niet altijd komen naar je toe Waarom begrijp jij niet waarom ik ren? sure I know you wanna go. It's a good life. that girl like this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 I want it.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 Elon Musk heeft in een mail aan het personeel van Twitter bevestigd dat er massaal medewerkers worden ontslagen. Gisteren lekte al uit dat de helft van de 7500 medewerkers weg moet. Vandaag wordt bekend om wie het gaat. Het weer. Verspreid over het land kan een bui vallen, maar ook geregeld zon. En het wordt 13 tot 15 graden. easy, baby. I'm, I'm fooling you. I just posted a picture, read all the comments, Hardy, the good ones. If I'm being honest, uh -huh. I might have spent an hour 不能有。 dat ik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 blijft het allebei. Maar die high Adrenaline, geef mij een medicijn Wil meer van je love Ja, ik wil nog 1, 2, 3 Oh, laat me weer vliegen Ik wil niet dat het stopt Ik heb over jou gedroomd Jij loopt rondjes in mijn hoofd Ze zeggen dat ik overdrijf De hart van stapel loop Verlies mijn concentratie Probeer het, maar ik slaap niet Het gaat niet, want jij, jij, jij bent zoet als wij Ik raak weer afgeleid Maar geef mij maar ongelijk for long my thing nothing else till there was just nothing left. And I paid all the bills about a month too late. It's a shame we had